Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Naties verlenen deze en komende nacht geen voedselhulp in de Gazastrook. Aanleiding is de Israëlische luchtaanval op hulpverleners van World Central Kitchen dinsdag. Volgens de VN blijft de hulpverlening overdag wel doorgaan... maar kan de veiligheid van de medewerkers s'nachts niet gegarandeerd worden. Bij de aanval dinsdag werden zeven hulpverleners gedood. Israël spreekt van een onbedoelde aanval en doet nader onderzoek. In de Gazastrook zijn sinds 7 oktober zeker 200 hulpverleners omgekomen. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers... hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten... maar niet uit Oekraïne komen. Hun recht op opvang verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat zes derde landers hun recht op opvang behouden... in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Maar volgens Van der Burg heeft die uitspraak geen gevolgen voor andere derde landers. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand veroordeeld voor de bestorming van het Capitool. Een Amerikaan die de menigte aanstuurde met zijn megafoon is veroordeeld tot zeven jaar cel. Volgens de rechter vervulde hij een leidersrol bij de aanval op agenten. Na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump in 2020 werden zijn aanhangers opgezweept om het parlement in Washington te bestormen. Honderden mensen raakten gewond en zeker vijf mensen kwamen om door geweld. Zo'n 800 relschoppers zijn inmiddels veroordeeld. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het zuiden regen.